uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Veel containers die overboord sloegen van het megaschip MSC Zoe zijn kapot gegaan. Op sonarbeelden van de Eemschul en de Vaargeul boven Terschelling... is te zien dat er veel losse objecten op de zeebodem liggen. Het gaat om stukken container, auto-onderdelen, schoenen en ander afval. Dat blijkt uit onderzoek van twee bergingsschepen... die nu twee weken bezig zijn met opruimen. De MSC Zoe verloor begin vorige maand bijna 300 containers in zee... boven de Waddeneilanden. Een deel van die vracht spoelde aan op de Wadden. De vakbonden zijn boos over het besluit van het kabinet... om de pensioenplannen eenzijdig door te gaan voeren. FNV, CNV en VCP stellen dat minister Koolmees van Sociale Zaken... niet genoeg oog heeft voor de dreigende daling van pensioenen... van miljoenen mensen. Werkgeversorganisaties zijn wel te spreken over de pensioenplannen van het kabinet. Ze zijn onder meer blij dat Koolmees aan de slag wil gaan... met de invoering van de persoonlijke pensioenpotjes. De vakbonden zijn daar juist falikant tegen. Volgens de bonden leidt het tot pech- en geluksgeneraties... en zouden de totale pensioenopbrengsten ruim 8% lager uitvallen. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR roept de Syrische democratische krachten op... een vrije doorgang te verlenen naar het vluchtelingenkamp Al-Hol. In dat Noord-Syrische kamp zijn al tientallen kinderen overleden door onderkoeling... en tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. Ze proberen te ontsnappen aan de zware gevechten tussen de Syriërs en de IS-strijders. Een man die iemand dodelijk mishandelde in een grillroom in Utrecht... moet zes jaar de cel in. De Utrechtse dader van 25 had afgelopen zomer s'nachts ruzie... met de vriendengroep van een man uit Maarsbergen. Hij sloeg de man twee keer tegen het hoofd... en die overleed een paar dagen later in het ziekenhuis. Zijn nabestaanden vinden de straf van zes jaar te laag... maar gaan toch niet in hoger beroep. Een zus van het slachtoffer zegt dat ze niet nog een keer hierdoorheen wil. Het weer buien met kans op sneeuw, vooral in het oosten van het land. En de, kans op, de kans op gladheid is groot. De temperatuur loopt uiteen van min 2 tot plus 2.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 The one and only DJ Dion Sydney. Bekend van Escape. Bekend van de Smokies. Ja, en waar ook niet eigenlijk. Maar vooral van See It Sessions. En ja, nu exclusief mag ik toch wel zeggen. De laatste plaat van Avicii. Nog niet uit, maar wij hebben hier. Dit is See It Sessions. Dion Sydney, live in de mix. Wasted day and spend the night underneath the sunrise. coffee shop. I'm here to spread love. I I'm here to spread love all over the world. I, world, I, world, I, world, I. I I'm here to spread love all over the world. I, world, I, world, I, world, I. I I'm here to spread love all over the world. I, world, I, world, I, all over the world. zelf even een muzikaal uitstapje. Dus dan zijn jouw vrienden er niet. Maar daar hoor je straks alles nog over. Dit was See It. Mijn naam was DJ JK. Samen met DJ Dion City was het See It Sessions. Ik zeg, tot snel.